zijn we weer. Ja, het is, eh, het is 9 uur en ehm, we zijn weer terug, hè. Ja. 24 uur niet eten, 24 uur niet slapen. Het heeft ze toch geëist. Maar hoe staat het ervoor? Eh, gaat het ons even vertellen, eh, Mick. Ja. Hoe staat het ervoor? Hebben we het volgehouden? Ja, nee. We hebben het tot nu toe nog wel volgehouden, ja. Tot nu toe, maar ja, kom, we gaan die laatste duur gaan we toch niet... Ja, nee, precies. Laten we niet over ons heen lopen, toch? Ja, dat vind ik ook. We draaien dus nog 3 uur tot en met 1 uur. En om 1 uur mogen wij ook weer eten, want we zitten 24 uur voor ons er helemaal op. En uh, ja, ja, wat gaan we dan doen? We mogen gewoon rustig, chill. We mogen alles... Eh, mogen gewoon weer gaan eten. Waar, waar, waarmee begin jij? begin gewoon rustig met iets en daarna... Eh, nou, als je nou mag kiezen waarmee je begint... Ehm. Ja, ja. Huh? Denk een broodje ei of zo. Bro rustig. Dat is nog niet... Nou ja, oké. Okay. <laughs> Iedereen zijn methode. Goed, nog die uur even voor je klaarstaan. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing.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 Eh, is dat goede bij ons eh, laatste uur al een beetje weggevallen. Ja, eh, Mick, je denkt nog wel steeds dat je het vol gaat houden? Ja. Ja, zegt hij, al gapend. Ja, je gaat het volhouden? Ja, nog drie uur, dat lukt wel. Ja, dan is het één uur en dan, dan mag je los, hè? Ja ga je, ook, eh, ga je wel in de middag slapen of slaap je gewoon wat vroeger? Ik denk uh, zelf dat ik gewoon wat eerder geslapen. slapen. Dus je gaat niet... Ja. Nou, daar ga ik denk ik ook voor. Eh, ja, ja, dat is eigenlijk... Daar ga ik denk ik ook voor. <laughs> ja, ja, ja, Oh ja, ja, ik heb trouwens nog even een poll die ik die met jou wou doornemen. Die me vannacht gewoon te binnen schoot. Vind jij dat we moeten bezuinigen op het Koningshuis? Uh, uh, nou, daar kan ik heel moeilijk over eh, oordelen, want ik weet niet zo heel veel over het Koningshuis. Het Koningshuis is, eh, is dat eigenlijk alleen maar het huis van de koningin? Of nee, zit er ook nog meer in? Gewoon op, op Bea en, uh, en Prins Willem, zullen we zeggen. Op alles, op hun, op hun wat ze allemaal als ze aan inkomsten krijgen en werksters. En... Nou, ik vind dat het wel... dat ze wel wat minder inkomen kunnen krijgen. Ik wij, hebben, wij leven ook met een stuk minder. Ik Au. als de koningin. Daar zijn, zij... Wil je weten dat... Eh, denk dat wij net zo rijk leven als de koningin? Nee, maar nee, maar nee. Maar ik bedoel, de, de, het is niet dat wij in Nederland zo erg getroffen zijn door de kiezers. Nee, nee, het dat is geen Amerika hier. Nee, maar eh, ik vind wel dat ze, dat ze ja, wat minder eh, inkomen kunnen krijgen. Ja, nou ja, ik vind eh, het inkomen moet gewoon gelijk blijven omdat het staatshoofd is. Maar ik vind wel dat, uh, dat er wel mag bezuinigd op sommige bedieners en zo. Want omdat, ja, de koningin heeft toch eigenlijk een voorbeeldfunctie in ons land. Want de koningin zegt dat, nou ja, meestal doen we dat ook. Dus vind ik wel dat zij ook moeten bezuinigen om eigenlijk te laten zien dat je ook met het volk meeleeft. Ja, oké. Okay. al is het maar eh, symbolisch, maar mhm. dat je gewoon wat minder uitgeeft. Maar ik vind niet dat je moet bezuinigen op een, eh, op een salaris, want ja, ik bedoel, het is toch een staatshoofd. Ja, maar ze verdienen ook wel heel veel. Dus als je ze wat minder zou geven, dan kunnen we waarschijnlijk net zo luxe leven. Ja, ja, ja, ja. Ik vind, ik vind inkomen, daar moet je niet aan zitten bij een staatshoofd. Oké, ja, dat is wel. Misschien straks nog op polwert een keer eh, eens met elkaar zijn. Hm? Wat? Misschien straks nog op poll waar het een keer eens met elkaar zijn.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 Dat werd ook nog eens een hit, dat is mooi hè. Mhm. je hebt ook wel eens van die onzinnige nummers waar alleen maar la la wordt gezegd. En die per ongeluk wordt gemaakt, het per ongeluk wordt uitgegeven omdat dit nummer nog niet klaar is. Want bijvoorbeeld Chelsea Dagger, dat is dit nummer. Zullen we het even laten horen. Als ik Chelsea Dagger zeg, zegt ik je niks hè. Nee. Maar als ik nu op play klik, dan denk je, hey, die... Nou, en op een gegeven moment wordt er minder gezongen. En dat stuk was nog niet af in het nummer. Dat moest nog gezongen worden. Maar hij werd per ongeluk al uitgegeven door de platenmaatschappij. Maar het werd een superhit. En eh, hij sloeg enorm aan bij het publiek. Nou, dat is... Uh... Dat knap, toch? Ja. Gewoon een niet afgemaakt plaatje. Het heb je al eens. En ja, het publiek bepaalt toch alsof hij nou af is of niet. Als je het leuk vindt, dan vind je het leuk. En dan, eh, dan gaat hij door. Mhm. Uiteindelijk bepalen wij het, degene die het degene die daar moet het weer overbrengen naar de mensen die luisteren. Dus eh, ja, ja, ja, ja. Eh, een pol, heb je, heb je al een poll voorbereid? Ik heb nog eh, geen pol, nee. je, bent toch helemaal, eh, je bent helemaal into... eh, ja, hij is natuurlijk helemaal bezig, wat hij... Eh, je hebt vannacht natuurlijk echt heel nuttig GTA lopen doen. Ja. Dus ja, nu moest hij even inhalen wat hij nog niet had gedaan. En dat, was onder andere zijn, ja, voorbereid dingen, zijn stand-up 5 show shit, enzovoort, enzovoorts. Dat wordt dus nog even voorbereid. En dat hoor je straks allemaal zo. En wacht, nee, wacht, wacht. Ho, ho. Iemand moet nu een kaartje tacken. Allang. Dat we om 9 uur moeten. Wie, wie moet zeggen, eh, voor degene die die weten, elk half uur uh, om zijn beurt trekken wij een kaartje. En op dat kaartje staat een leuke opdracht of een eh, intieme vraag. Maar wie moet beginnen? Het maakt van vandaag niet uit, dus wil, wil je beginnen of niet? Eh, ja jongens goed. Ja, wil je beginnen? Mooi. Pak er je uit. Ik heb ze allemaal weer teruggedaan, dus eh, het kan goed dat je gewoon een eh, vraag hebt. Hij ah, kijkt er zeer angstig bij. Wat, staat er op? wat is er? Zeg maar even je... mag zelf kiezen met welk teamgenoot jij je shirt en broek wilt wisselen. Ah, doe normaal. Ja, maar... Succes. Maar ik heb geen shirt of broek aan. Nou, dan zijn we snel uitgewisseld dus. Ah. Goed, nou, dus ja, je, hebt weinig keuze. Je moet mij wisselen. Ja, maar jij hebt geen eh, shirt of broek aan, zeg je net dus. Ja. Kunnen we de opdracht dan niet... Eh, ja, dat geldt niet. Dan moet je even een nieuwe. Ja, dan kunnen wij ook niks doen. Dat, dat heet overmacht. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ik ben zo benieuwd wat erop staat. Van wie hou je meer? Van je moeder of van je vader? Van wie hou je meer? Van je moeder of van je vader? Wat, wat stamt er nou? daar kan ik eh, net als jou niet echt eh, op kiezen. Want mijn vader, die, is, die vind ik gewoon eh, serieus ook heel aardig. Maar die is ook makkelijk als ik bijvoorbeeld zeg van hey, ik, ga even, ik ga nu even naar David toe. En dan zegt hij, ja, oké, is goed. En mijn moeder is dan weer heel erg makkelijk, is daar wat minder makkelijk in. Maar in andere dingen juist weer heel makkelijk. Waar is ze dan wel weer makkelijk? Nou, mijn vader die is nog van vegetarisch eten en dat doen we dan thuis ook nog wel. En mijn moeder, eh, als mijn vader dan bijvoorbeeld niet is, nou, dan doen we dat ook niet. Aha, dus ja, daar kan ik niet echt tussen kiezen eigenlijk. Dus ja, ja je, bent gewoon onafhankelijk, zeg gewoon. Nou, eigenlijk eh, een beetje allebei. Inderdaad. Oké, nee, dat is... eh. ja, dat kan hè. Dat kan hè. Mhm. Kunnen we, kunnen we niks tegen brengen. Nee. Ehm, goed, dan, heb jij, dan moet ik hem eh, over, over acht minuutjes pas. Over acht minuutjes ben ik weer en ik ga even de, het kaartje met de verwisselde kleding...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 En uh, Zo rustig Zo'n rustgevend muziekje. Even kijken. Eh, ja, de show zit ga ik even met je doornemen. Jenna heeft haar excuses aangeboden aan haar fans. Die 30-jarige zangeres die maandag had moeten optreden in Malmo. Ligt aan het infuus in het ziekenhuis in Zweden. Ze zegt, het spijt me voor iedereen die naar Mo eh, Momo is gekomen, laat jij nou weten. Ik had enorm veel zin om eh, voor jullie op te treden. Het had geweldig moeten worden, veel beter dan, eh, dan in bed liggen met griep. Ik ben echt teleurgesteld dat ik er niet kan zijn. Het komt omdat ze, ja, ze is een beetje overwerkt. En Jeroen van de Boom heeft een nummer opgenomen waarmee hij inzet voor de strijd tegen kanker. De zanger, eh, de zanger is KWF kankerbestijding de, uh, de studio ingedoken om niemand anders op te nemen. De opbrengsten van eh, de vrijdag te verschijnen single gaan naar een kankeronderzoek. Ik sta, ik sta op tegen kanker omdat ik een droom waarin niemand meer doodgaat aan kanker laat. Van de boom weten. En Wayne heeft af de plaat, hierna, plaat gekregen voor zijn debuutplaat Wicked Ways. De 31-jarige zanger kreeg de onderscheiding uit handen van Matthijs van Nieuwkerk tijdens de lancering van zijn nieuwe album After All. En wat is er dan toch weer toevallig dat ik nou net dat nummer heb klaarstaan. Zo, dat zeker toevallig. Nee, zeker toevallig. Ik had al lang voorbereid. Oké. En wat een show in het begin. Wicked Way. die En eh, je hoorde eh, Beautiful People. En uh, eh, de do's en do's heb jij weer samengesteld, Mick. En deze keer heb je bij een optreden. Heb je wel eens opgetreden? nee, volgens mij niet, nee. Ja, ik heb wel eens een musical gegeven natuurlijk in groep 8. Oké, en heb je toen ook allemaal aan deze do's en do's gehouden? Of ging dat toen niet helemaal? Ja, dat was toen de eerste keer, dus dat, nou, ik weet het niet eens meer. Volgens mij ongeveer wel. Oké, eh, de do's en do's dus. De do's eh, bij een optreden heb je gestaan. Wees niet nerveus. Ja, maar ja. kan je toch, dat, sommige mensen kunnen helemaal niks aan doen. Eh, nee, dat is waar. Maar het is ook des langer je doet, des te makkelijker het wordt natuurlijk. Ja, hou je fans. Je, je, kan, je kan er ook op oefenen om het ja, thuis eerst voor je, ouders te doen en dan later je oma je erbij. Singstar. uh, <laughs> gezellig. Ja. Ja, hoe bedoel je het? Nou, dat is leuk voor de ja, hoe, hou je het gezellig Door eh, gewoon een beetje ook eh, te praten met je fans, weet je wel. Niet eh, gewoon oog op oog, maar zo jongens, alles goed. En vinden jullie het leuk? Een beetje dat soort dingen. En dan hou je het wel gezellig, dan hou je de sfeer er wel een beetje in. Oké, ehm hou je fans tevreden. Ja. En doe gewoon je ding en tag je niks van anderen aan inderdaad. En de dones boos worden of eh, fans die boer roepen. <laughs> ja, dat ja. is ook niet heel... Nee, want eh, ik bedoel, dat, gebeurt soms nou, dat gebeurt nou eenmaal, weet je wel. Dan kan je niks doen ook. Non-stop zingen? Nee, dat is niet dat, was niet leuk inderdaad. Te veel praten en niet zingen, ja dan... Uh... Dat is ook weer niet leuk. Er zelf als een hoop stront bij staan. Wat is dit nou voor taalgebruik? Is het ook niet leuk voor de feest? je moet er zelf ook wel zin in hebben ja, natuurlijk. precies, dat bedoel ik. Als je er zelf geen zin in hebt, dan... Uh, laat ik hem even netjes verwoorden, dan ja, dan lukt het ook niet. Heb je zelf eens gedacht aan een zangcarrière eh, toen je vroeger klein was? Nee. Toen je heel klein was, wil je toen worden? Uh, weet ik niet. zo lang geleden. Nou ja, wat zou je nu willen worden? Nu? Ja, nu. Op dit moment? Op dit moment. Ja, weet ik misschien toch wel leraar. Op basisschool. Oh, ik dacht al op de baan. Ik dacht wel, ik ga nog niet uh, van, me. ja, ja meneer Mick, ja meneer Mick. Nee, dat eh, doe ik niet voor. Ah, oké. Okay. Goed, nou, uh, een leraar en een DJ dus eh, waar je vandaag mee te maken hebt. 24 uur niet eten en niet slapen, dus maken me blij. I'm not surprised, not everything lasts.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 de nieuwe Nicole Scherzinger. Door de wet en daarvan maken we blij en haven't met you yet. En dat is wel knap hè, als je iemand nog niet hebt ontmoet, maar eh, er wel een nummer over maakt. Ja. Wat speciaal. Um, dan een nieuwe poll gemaakt door Mick die zegt, eh, wat vind jij ervan dat moslims met het suikerfeest vrij zijn en wij niet? Ja, wat vind jij ervan? Nou, ik zelf ik vind dat zelf niet goed, want eh, ik bedoel, dat is hun eh, geloofsfeest. Hè? Maar kerstmis is ons geloofsfeest. En dan zijn hun ook vrij. Dus waarom mogen wij dan niet vrij op Ja. ja, dat, dat is dus wat ik, eh, mijn mening. Ik vind, het wel een goed argument. Ik, ik, ben het helemaal met je eens. Ik vind ook dat eh, wij ook vrij eh, zouden moeten krijgen. Want ik vind wel dat je gewoon je feestje mag vieren. Ja, zeker. Want eh, dat gaan we niet belemmeren. We gaan ook niet, als die mensen gaan roepen, ja, je mag geen kerstmis meer vieren, dan gaan wij Zeggen wij ook niet van, oké, doen we niet meer. Maar dan vind ik dat dat wel, dat wij dan ook vrij mogen. Ik bedoel, ja, precies. Het, het moet geen vrijdagje worden. En er zijn ook mensen die daar misbruik van maken. Dat zeggen, ja, ik ben moslim, dus ik ik ga suikerfeest, maar uh, terwijl helemaal niet, uh, ze helemaal niet eh, alvast te zijn. Dus, eh, kan vast of suikerfeest gaan vieren. Dus, ehm, ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Goeie pol. Goeie pol, ja, mooi. Goeie pol. Ehm, ik moest er, ik moest er één trekken, dus hou jij maar vast. Ik moet een opdracht trekken. Voor de mensen die pas net intunen, het is 24 uur niet eten en 24 uur niet slapen. Maar elke half uur heb ik ook een opdracht. Dus eh, ik en, eh, en Mick dan, ik heb een grote. Kus de voeten van een van je teamgenoten staat op een blaadje. Nou Mick, aangezien jij eh, ja. aangezien nog maar met z'n twee zit, dan mag jij je poezelige pootje uitdoen. Die al de hele nacht hebben lopen meuren. Maar goed, dus maar uit hoor. Doe je sokken maar uit. Ja, nee, is goed jongen. Ga ik, eh, ga ik ze even, even een kusje geven. Oh, het is, het is wel ranzig hoor. Ik weet niet, eh, maar die opdracht die hebben we zo vaak getrokken, ik word er helemaal ziek van maar... Je doet hem nu gewoon weer Weinig terug in, hè? Zodat je hem de volgende keer nog een keer kan pakken. Nee, dat jij hem nog een keer kan pakken. Oh. Dat is het idee, ja. Ja, dat kan ook. Goed, nou eh, ja, eh, leg je poes <laughs> Ja. Oh, Het ruikt niet gezond, zelfs ik ruik het. Want dit is echt waar, nou, dit is even. Ja, ga nou alsjeblieft niet bewegen, dat maakt het alleen maar erger. Eh. Nou. krijg je voor betaalbaar. eigenlijk? Nul. Ja, dat eh, uh, nou, ik had het niemand aan in ieder geval. Uh, eh, laten we maar ik, uh, ik ga nu, hè. Niet kijken, dan word ik zenuwachtig, ja? Ja? Ja, nee, ja, maar oh. oh. En toch niet. Hij kan ook nog kiezen voor een andere opdracht. Een water van de grond ja, af... Dus. ja, nee, oké, okay, hij doet het toch. Ja, als hij dat doet, je hebt allemaal haar. <laughs> Oh, alles groeit daar. Ja. Jezus, echt een oerwoud. Of ik kan van de grond likken. ah. Ik ben echt vereerd, dat. Ja, ja, ja. Het, is, ehm, het zal wel in een of ander geloof hartstikke, hartstikke aardig zijn dat mensen zeggen, nou, oh, dat is echt een compliment. Maar eh, nou, hier niet in ieder geval. Maar eh, even, even scheer alsjeblieft je, je, je, haar, man. Scheer is wat. Het, het zit ik word volwassen. Het, het gaat overal naartoe. Het is echt, het is echt verschrikkelijk. Ik wil geen specifieke plaatsen noemen, maar... Uh, zo. Maar goed, over zes minuten ben jij weer aan de beurt. Dus ik wens je veel sterker. Het is Jealous en eh, die... En dit is She Makes Me Wanna... The White Strips. En Seven Nation Army. En daarvoor nog uh, Jealous en Divine, hoor. She Makes Me Wanna. En uh, ja, we gaan, we gaan de doen. De wisjerakjes? Oh, die zijn echt heel leuk. Ja, voor jou ja. Eh, wist je dat katten meer dan 100 geluiden kunnen maken en honden maar, 100 maar ongeveer 10? Ja, nou, ik dacht dat honden toch echt meer geluiden konden maken. maar kijk, katten die spinnen ook, hè? Ja. Ik weet, oh, ik weet niet, ja, we hebben alle, allemaal, allebei een kat. Ja. Heeft jouw kat wel eens een vogel gezien? Ja. Dan, dan maakt ze ook een andere geluid, hè? Ja. Nou, dat, en eh, dat geluid kunnen ze dan weer op verschillende toonhoogtes doen. Het zijn eigenlijk gewoon, het zijn eigenlijk gewoon nachtegaaltjes. Ja, zo kan je het ook doen. Ik vind als mijn kat weer eens... Uh, ja, als je de boel bij elkaar schreeuwt, dan, vind ik er geen uh, eh, lief nachtegaaltje eigenlijk. Nou als het mooi zou zijn, hè. Ja, als, als. Goed, nou, goed je hoort het. Maar goed. Maar eh, ik ben wel een kattenvriend, hoor. Je bent wel oh. een, uh, een kattenvriend. Ja. Nou, dat is mooi, toch? Zeker. Goed, um, de Ja, we waren bezig. Uh, kikkers kunnen overgeven. Ja, wat is er speciaal aan? Nou, gewoon. Ja. Vond ik eigenlijk wel grappig. Leuk voor ze. Ja. Dynamiet pindakaas bevat. Nou, dat, dat vond ik eh, best wel raar, dus ik dacht, nou, dat is wel leuk. Eh, eigenlijk, eigenlijk eet je soms wel eens een broodje dynamiet. Nou, ik, niet, op pindakaas vind ik heb alle rans. Nou, ik niet hoor. Nou, doe normaal. Pindakaas is in sommige combinaties wel lekker. Zie je. Eh, poging tot het niezen. Uh, poging tot niezen te onderdrukken aanleiding kan geven tot hersen- en halsbloeding. Ja, maar ik, ik, ik doe dat wel eens hoor. Ik onderdruk het wel eens. Heel vaak zelfs. Jij niet? Nee, ik niet. Nou, dat kan uh, hersenen- en halsbloeding geven. Ach, gadverdamme. Ja, het, is, het is niet zo dat het altijd gebeurt, maar dat kan. En als je je ogen zo vooruit doet eh, en je probeert ze zo open te spelen, weet je wel. En bij, eh, maar als je dan niet, dan kunnen je oogholtes... Nee, dan kunnen je, je ogen de oogholtes verlaten. Dus kunnen je ogen dus zo uithullen. Ah, verschrikkelijk. Oh, hoe kom je bij deze gruwelijke verhalen? Op welke site staat dit? Uh, echt zo van... Oh, ik wil je wat angst aandoen.nl. Eh, uh, eh, ja, dat is hem wel.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 Dire Cruise, treffen McCoy en hoorde Higher. Ja, en um, nou, we, ja, het, nou, het, gaat, het gaat goed hè. We hebben nog zo'n 2 eh, uur en uh, eh, 50 minuten moeten we nog doorstaan. Maar dan, dan, kunnen, we, dan kunnen we gewoon... Ja, dan kunnen we gewoon. Dus eh, ik, denk, ik denk dat, het, dat we het helemaal vol gaan houden. Ik denk dat het... Dat het, uh, dat het zelfs, ja, dat ik zelfs nog een uurtje erbij zou kunnen. Ook al doe ik het niet. Ah, we gaan niet overdrijven. Nee, we gaan, eh, nee, maar het, zou kunnen, maar het, ik bedoel, ik eh, ga het niet doen. Nee, inderdaad. Goed, jij hebt nog een gezellige top 5 gemaakt vandaag. Ja. Namelijk top 5 begrafenisnummers. Ik dacht, nou, laat ik de stemming dus even inbrengen. Dus ik doe wel top 5 nummer Op 5 staat afscheid nemen bestaan niet. Marco Borsato en ik persoonlijk had ik verwacht dat die op 1 stond. Ja, ik ook. Dus ik, verbaas het eigenlijk ook En 4 Angels van Robbie Williams. En op die De Steen van Paul de Leeuw. De Steen van Paul de Dat nummer ken ik eigenlijk helemaal niet. Zo even, even live gewoon... Ja, is goed. Een, een interpretatie van... Uh, hoe mooi dat klinkt. De Steen. Bram Meulen heeft hem blijkbaar ook nog gezongen. Nou, dat boeit me over weinig. Eens even kijken. Dus stenen. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Goed, dat is uh, nummer 2 dus. Ja, gezellig. Uh, nummer... Uh, nee, wacht, eh, een nummer 2. En eh, de nummer 2 is eh, Het Water van Marco Borsato. En nummer 1, Time to van André Bocelli. Botticelli, Bocelli, allemaal hetzelfde. En Sarah bichtte hem, die dacht, nou, dat doe ik ook nog wel mee. Zullen we daar ook een klein stukje van laten horen? Ja, is goed. Bedoel, we zijn nu toch helemaal in toebegrafenis, dus... Misschien Misschien, Uh, misschien, misschien, misschien, kunnen wij nog wel eh, een, uh, hoe heet het, een begrafenisondernemer, adviseur worden qua muziek. Ja, kan. Ja, kan toch. Ik ben, ik ben even wat zoeken, maar hij is, het blijkt zeer exclusief te zijn. Kijk, oh ja, ik heb hem. Oh, oh ja, volgens mij, ja, dit is ook wel echt begrafenis op zijn op hoogst hoor. Maar even, even luisteren. Komt dit. sogno nou, gecondoleerd man. Dit, Is dit niet het nummer waar, eh, waarmee ze bijvoorbeeld iemand het graf in eh, ja, Ja, hè? ja dat, is dit, dit, dit nummer daar. Maar, eh, als je ja. tussen zes planken ligt hoor. Ja, dat, dat is dit, deze plaat. Ik, ik herken hem uit duizenden. Nou, ik ook. Het is nou, misschien nog een top 40 notering. Prachtig, ja. Goed, nou, jongen, wat een leuk onderwerp. nou, die skippen we ook weer de meeste... Dus als je nu ooit nog doodgaat, uh, eh, daai hem. Hij is van, eh, van de Potitelli. Van de Potitelli. En uh, hij heet Time to Say Goodbye. Nou ja, niet dat je dat meer kan zeggen, want ja, je bent al in hoger leven, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus ja, dat, is, dat zijn dus de top 5 begrafenisnummers. Leuk dat je die even samen hebt gesteld. Ja, natuurlijk. En uh, nou ja, misschien ook de volgende keer top 5 begraven crematienummers. Ja, nou, En dan, eh, eh, dan heb ik er nog wel eentje. Eh, bijvoorbeeld, ik heb de Pointer Sisters met Fire. Hè? De uh, Kamatie, hè? Fire. Of oh, wacht, is een ander. Ehm, fire of... eh. oh, of, of Burn Baby Burn. Ja, die kan ook ja, nog. Ja, hey. Kijk. Kijk, dan, dan, doen we, dan doen we die gewoon. Ja. Afgesproken. Ja, is goed. Nou, dit nummer zou ik niet op mijn begrafenis draaien. David Guetta en Sia en Titanium. You Zeker, zeker. Ehm, eh, ja, wat wil ik nog zeggen? Ja, de Gear Guide, de Gear Guide. De Gear Guide. Ik was, ik was even aan het lezen zelf ook. Eh, de Gear Guide, informatie over de laatste uh, nieuwtjes uit de elektronica wereld. Sony is vanaf januari 2012 de volledige eigenaar van Sony Ericsson voor een sommetje van ongeveer, maar iets meer dan een miljard euro neemt de Japanse elektrofabrikant Ericsson aandeel van 50% over. Eh, met aankoop verwerft Sony een groot aantal patenten en licenties, maar minstens zo belangrijk is dat het bedrijf nu met zijn smartphones kan doen en laten wat het wil en geen rekening meer hoeft te houden met de wens van uh, Ericsson. Sony verklaart dat eh, de overname kansen biedt om snel smartphones te integreren in het eigen brede aanbod van consumenten ele elektrica, elektronica zoals tablets, televisies en pc's. Want ja, je moet je voorstellen, dan Samsung of Sony, die had natuurlijk zijn eigen die, eh, die had natuurlijk ook zijn eigen telefoons. Maar dat werd altijd afgekaakt door Ericsson. Die zei, nee, dat wil ik niet. Dus nu hebben ze dat overgekocht. Nou, dat uh, biedt toch weer heel veel opties. Ja, zeker. Het Australische Fairly uh, Electric Cycles heeft een volledig elektrisch aangedreven supercar onthuld. De EVN 950. De gestoomlijnde bolide haalt een topsnelheid van 200 km per uur en gaat in 3,8 seconden van 0 tot en met 100 km per uur. Op een volledige accu kan de auto een afstand afleggen van 150 km per uur, dat verdubbeld kan worden door middels een eh, optionele optie een extra accu. Volgens Farley beginnen de prijzen eh, onder de 200.000 Australische dollars en dat is ongeveer 151.000 euro. Nou, dat zou ik persoonlijk niet over voor een elektrisch karretje, want ja, er zijn nog maar heel weinig tankstations in Nederland, een stuk of eh, vijf die elektrisch rijden aanbieden dan sta je dan met je supercar bij een tankstation waar je niet kan tanken. En je moet natuurlijk wel, als je die 150 kilometer aflegt, moet je 5, moet je goed berekenen. Want als je niet meer terug kan, is het ook een beetje lullig. Sta je met je supercar eh, die niet meer vooruit kan natuurlijk. Ja, dat is, ook niet, dat is ook niet zo mooi. En dat voor 151.000 euro. En ik denk dat nog zo'n extra accu'tje 25.000 euro kost. Nee, dan ga ik liever gewoon voor een, ja, voor een auto op uh, benzine of diesel of... Nou ja, je weet het wel. Toch? Ja, ik wel. Er is nog een mooie poll voor straks. Wat is de oplossing voor het nieuwe stroom? Dus bijvoorbeeld wind of... Gaan we het straks over hebben, naar de party squad en ik ga hard op een dakterras, reverse laat een beat met de hardste bas Terwijl Ruben naar mijn vraagt, komt die ik nog af Dus ik twitter hem terug, rond een uur of Druk mijn peuk uit de stapper in de studio Vreemd klein beetje Yves Saint Laurent Zin en tekst, tape die track En dit alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doet, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van mijn beeld niet blij doen Niet zo tof doen, ik zal mij doen Ze noemen me handsome, ze noemen me vet noemen me ik spring op een trek en classic. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Yeah, yeah, yeah, die zegt maar ze willen een 16 Ineens willen niggas mijn naam op het rek zien Ze noemen een nigga atje of je kent of je kent niet Ben vast betaald als je mij je I made it get it all, yeah Ik laat eten voor niemand, nigga don't care Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair Weer een nieuwe track voor Jerry om te pompen Yeah, yeah Ik krijg lobby wat ik doe, what I does Niggas om me heen zijn too vaak thugs Die bitches om je heen zijn too cha up En alles wat ik zeg, I do, I does Yeah, I do, I does Ik hoef niet eens te praten en die broek gaat los Ik kan je niet vertellen hoe die poot I was Niet hangen met die tellen want mijn lood gaat voor ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Mm. Ze zeggen moet je Jason zien omdat ik doe voor de kast, misschien Omdat ik moe van zijn boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossend zien Fuck dat, ik ben aan de linker, yeah En mijn seks worden dikker dus ik ga los, yeah Chicks likken maar, mm. Dickema, Willema, Diggema. Caucasian and cinema, dark skin, porno stars, yeah, cinema. Ze rocken aan mijn mic, yeah, zingende, pingen me, zinnen van ik heb zin in ja. Die shit is niet normaal, die shit is niet normaal, nee. Die shit is heftig, trekken naar je haren, 69, ik doe het allemaal. Ik wil wasted zijn, wasted zijn, feesten als een beest met een dirty tape erbij. Hey, show die face met mij, laat Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Mm. Op de party squad. Op, op de party squad. Op de party squad. Op, op, op de party squad. Op de party squad. Op, op de party squad. Op de party squad. lazy song hoorde En eh, ja, ik, uh, de uh, iedereen weet het wel, eh, binnenkort eh, raken onze energiebronnen op. Dus we kunnen op zulke manieren geen energie of elektriciteit opwekken. Dus wat moeten wij daar dan in plaats van dat gaan gebruiken? Mick, wat, wat moeten we daarvoor... Ja, ik, ik heb echt geen idee. Waar, waar, waar, heb ik uit de keus als eerst? Nou, natuurlijk, eh, je hebt windenergie, je hebt de zonne-energie, zo Ja, wind, water en de zon, dus. Ook, en je hebt ook kernenergie. Nou, eh, kernenergie is best wel sterk natuurlijk, maar ook, eh, er zitten ook risico's aan. Maar ik denk dat ik toch voor de kernenergie ga, want als, als het gewoon op een goede strategische plek staat, Waar bijvoorbeeld geen aardbevingen of tsunamis eh, zijn. En eh, niet al te dicht bij de bewoonde wereld. Dan denk ik toch dat dat wel een hele goede oplossing is. Ja, nou ja, ik eh, ben het helemaal met je eens. Maar ik denk ook dat het echt de enige optie is. Want windenergie kan niet, want dan ben je afhankelijk van wind. En in Nederland moet je er echt, nou, dan moet je echt, bij elk huis moet je er een opzetten. Zonne-energie kan ook niet, want nou ja, zonne is hier niet echt veel. <laughs> Waterenergie kan ook niet, want we hebben hier geen met water en kernenergie, dan zijn we ook niet afhankelijk van andere landen. Want nu moeten we nog steeds heel veel betalen aan andere landen. Bijvoorbeeld, kijk naar Libië. Als Libië zegt, oh nou, eh, nee, eh, nee hoor, ik betaal niet meer. Of ik geef hier geen, eh, geen grondstoffen meer, zullen ze niet snel doen. Maar dan hebben wij echt een heel, heel groot probleem. Mhm. Dus, eh... nou... Ja, dat, dus, ja, ik ben het helemaal met je eens. We zijn het weer met elkaar eens, jongen. Nou, nou mooi. Het, het is niet te geloven wordt, wordt steeds beter. Gaat, het gaat inderdaad steeds beter. Straks mag jij weer een poll verzinnen. Ik ben benieuwd wat je weer eh, ja, verzint. Wat, nou, in jou, wat je, wat, wat je, ja, ja, wat je denkt. Ja, ja. Dus Coming Home, Diddy Dirty Money, Skylar Grey.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 En Skylar Grey hoorde Coming Home, Coming Home, Coming Home. En uh, ja, een opdracht, een opdracht van hem. Maar allebei gaan we er, gaan we er denk ik eentje dekken. Doen allebei, allebei, allebei doen we er even een. Ehm, ja, wil jij beginnen jongen? God mag over dat jij kus de voeten trekt, want... eh. nou, ik ontkom er toch niet aan, toch? Wat, wow, oh, wat staat erop? Wat staat er? Lekker plasje water van de grond af, Nee, doe normaal. Staat het echt? Ja. Dat is nu al de derde keer dat je dat moet doen, dus lekker plasje weg. Nou, we kunnen hem ook bij andere doen, maar... Eh, nee, heerlijk. heerlijk, heerlijk vind ik het als jij dat moet doen, hoor. Nee, weet je... Eh, oh, oh, de kat valt nu... Uh... Wacht, jij moet even live commentaar geven en dan kan ik het water even... Volgens mij wil hij niet dat ik dit briefje ga uitvoeren. Ja, wilde wel. Ik vind het niet leuk. Ja, wel. Goed, geef jij even live commentaar nog even. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Dus er komt alweer een plasje water, net als gisteren. Oh, niks. Ik zie helemaal niks, weet je. Het is veel te donker. Oh, ik zal het gaan. Ah, kijk eens. Nou. Ja, het is een flinke Daar ga ik dan. Het is een flinke blast, dat, uh, dat kunnen we wel vaststellen. <laughs> En ik ga... Uh, hey, kijk even of ik het eerlijk doe uh, lik een plasje water van de grond af. Dat lijkt het niet mee, Zullen we het al samen doen? Start. Start we samen. Ik bedoel, eh... ja, als we het toch samen hebben. Nou, dan gaan we dus... Eh, eerst gaan we verder met nummer en wij gaan samen een plasje water van de grond likken. Ik wil hem echt niet hebben, maar goed. ik ga het gewoon doen. Dit is David Guetta, Nicki Minaj en Flowida. And where them girls at? niet hier, want wij zitten gewoon met z'n tweeën. en we gaan nu eh, plas water van de grond likken. Nou, goed voor onze mannelijkheid, hè? Zeker. David Guetta. much, keep me doing too much. Ten to one of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, it's no rush. ik een, eh, een eh, stuk tape op mijn voorhoofd zitten en eh, heeft Mick de grond mogen verblijden doordat hij een plas water heeft moeten opblikken. Het, is, het gaat weer lekker hè? Ja. Het echt weer lekker op de heeft. Nou, over, ehm, over 10 minuutjes ze hebben weer een uurtje pauze. En dan zijn we er over een uurtje weer terug en dan gaan we je de laatste update geven over ons laatste uur marteling. En ja, nou, nou ik, ik, heb er echt vertrouwen in dat, dat het gewoon ons nog gaat lukken ook. En dat we zonder moeite gewoon helemaal doorheen komen. Ja, we hadden eigenlijk een, eh, een brand nieuw eh, om David Guetta, maar die brand nieuw die gaat niet door. Want eh, dat blijkt een, een mix te zijn, dus dit wat lastiger. Maar hij was in ieder geval van David Guetta. dus ja, we doen, we doen wel jou gewoon wat jouw David Guetta informatie was. Als je nou denkt van, hey David Guetta, is dat misschien zijn naam? Is het niet, het is echt zijn echte naam. Hij is geboren op 7 eh, november in, eh, om, eh, om, 1967. En dat betekent dat hij nu 44 jaar is. Hij is geboren in Frankrijk. En zijn is zijn house. En ja, hij is ook laatst bekend als beste DJ van de wereld. Ook al ben ik het daar niet mee eens. Maar goed, ja, wat, doe, wat doe je dan? Wat doe je dan? Wat doe je dan? Deze man die had binnenkort ook nog een paar MTV Awards op. Jazz Ruler It's what you say.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 We gaan, we gaan er nu mee stoppen. Dat wil niet voor eeuwig, maar we hebben even een uurtje pauze. En we spreken weer over een uurtje weer en over een uur... Ja, is ook ons laatste uur. Daarna mogen we weer rustig eten. Dus ja, we spreken over een uur weer. Tot straks. En om goed af te sluiten zit 10. En Ben great.